Staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker lieten vanochtend al weten dat de resultaten in het mbo zo slecht zijn dat de rekentoets daar pas in 2020 verplicht kan worden. Wat de Kamer betreft kan de toets nu ook niet ingaan voor VMBO en HAVO. En daarmee ziet het ernaar uit dat de toets dit schooljaar alleen op het VWO doorgaat. Een explosie in een woonzorgcentrum in Hoogveen heeft een grote ravage aangericht en één bewoner is zwaar gewond geraakt. Na de explosie brak brand uit. Door de explosie is de zijkant van het pand weggeblazen en de ruiten van huizen rondom het complex zijn gesprongen. Wat de explosie heeft veroorzaakt is niet bekend. In de woonvoorziening van zorgorganisatie De Noorderbrug zitten acht appartementen. De bewoners zijn geëvacueerd. De politie onderzoekt of een dodelijk ongeluk vorige week bij Lauwersoog is veroorzaakt door rookpotten van Defensie. Een echtpaar van 61 en 58 jaar uit Roden in Drenthe kwam om het leven toen een auto bij een kettingbotsing werd platgedrukt tussen twee vrachtwagens. Het was die dag mistig, maar mogelijk werd het zicht nog verslechterd door een militaire oefening met rookpotten. Defensie bevestigt dat er werd geoefend, maar wil niet zeggen of er rookpotten zijn afgestoken. Bij het Radboudziekenhuis zijn gisteren en vanmorgen 77 telefoontjes binnengekomen van verontruste ouders. Gisteren werd bekend dat een kinderarts van het ziekenhuis is opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno. De meeste telefoontjes gaan over de vraag op welke afdeling de arts werkzaam was, zegt een woordvoerder. Het weer. De regen trekt weg naar het noorden, maar vanmiddag zijn er buien met kans op onweer.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 pas si je cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Mala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena.